omdat de 1,1 miljoen euro subsidie van het Rijk niet kostendekkend is. Verzekeraars proberen via de tips van Meld misdaad anoniem fraude op te sporen... Gemeenten zijn bijvoorbeeld geïnteresseerd in tips over drugspanden. De anonieme tips die worden verkocht worden niet door de meldmisdaad Anoniem op waarheid gecontroleerd. Dat moeten de organisaties zelf doen. In het Rotterdamse verzorgingshuis De Leeuwenhoek zijn het afgelopen jaar ouderen mishandeld door personeel en medebewoners. Dat meldt trouw op basis van een getuigenverklaring en ondersteunende documenten. Het gaat van verbale agressie tot fysiek geweld. Ook zouden ouderen soms hun medicijnen niet hebben gekregen. De overkoepelende organisatie van de Leeuwenhoek herkent een deel van de klachten... maar zegt dat het er relatief gezien niet veel zijn. De Duitse politie is met meer dan 60, is meer dan 60 bordelen en woningen binnengevallen. De actie is gericht tegen een bende die vrouwen uit Thailand naar Duitsland smokkelde. De vrouwen werden uitgebuit en moesten in de prostitutie werken. Volgens Duitse media staat de criminele organisatie onder leiding van een Thaise vrouw van 59. Zij is samen met negen andere verdachten gearresteerd. Bij de actie werden 1500 agenten ingezet. Het zou gaan om een van de grootste politieacties tegen de georganiseerde misdaad ooit in Duitsland. Het Noord-Brabants Museum heeft opnieuw een schilderij van Van Gogh gekocht. Het stilleven met flessen en schelp was van een particulier in het buitenland. Het museum in Den Bosch heeft er 2,5 miljoen euro voor betaald. Het is de derde Van Gogh in drie jaar tijd die het Noord-Brabants Museum heeft gekocht. Het weer volop zon. Het wordt vanmiddag zo'n 20 graden aan zee.